uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Californië is acteur en komiek Robin Williams overleden. Volgens de politie lijkt het erop dat de acteur zelfmoord heeft gepleegd. De woordvoerster van Williams zegt dat de acteur al enige tijd leed aan zware depressies. Ze spreekt wel van een plotseling verlies. In het verleden was de acteur in interviews open over zijn drugs- en alcoholverslaving. Williams was onder meer bekend van de films Good Morning Vietnam, Dead Poets Society en Mrs. Doubtfire. In 1998 kreeg hij een Oscar voor zijn rol in de film Goodwill Hunting. Hij was ook succesvol als stand-up comedian. Robin Williams is 63 jaar geworden. De Amerikaanse luchtmacht heeft opnieuw stellingen van IS in Noord-Irak aangevallen. Straaljagers namen vier controleposten en een onbekend aantal gepanzerde voertuigen van de terreurorganisatie onder vuur. De aanvallen waren in de buurt van het Sinjar-gebergte, waar nog altijd duizenden Jezidis op de vlucht zijn voor strijders van Islamitische Staat. De Amerikaanse legerleiding zegt dat de bombardementen succesvol waren. De ziektegevallen op het Brabantse vakantiepark Prinsenmeer bij Asten zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het norovirus. De GGD zegt dat het virus bij twee gasten is vastgesteld en dat de aard van de gezondheidsklachten bij anderen er ook op wijst. Vorige week werden tientallen mensen op het vakantiepark ziek. Meeste waren kinderen. Ze hadden diarree en moesten overgeven. De GGD heeft het zwem- en drinkwater op het terrein onderzocht, maar dat bleek in orde. De gezondheidsdienst drukt het vakantiepark en bezoekers op het hart om douchen en toiletten goed schoon te houden en regelmatig de handen te wassen. Het aantal ziektegevallen op vakantiepark Prinsenmeer is inmiddels gedaald. Het weer. Eerst wat buien en dan vooral in de kustprovincies. Ook landinwaarts een lokale bui. Overdag periode met zon en dan ook buien. Ze breiden zich uit met smiddagskans op onweer.